Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 1 op de 3 Nederlandse melkkoeien kwam vorig jaar nooit buiten. Het CBS legt uit waarom zoveel koeien in de stal moesten blijven. Wat we weten was dat 2024 een heel nat voorjaar had. En het weer speelt altijd een grote rol bij, uh, bij bijgaan. En wat ook eh, een belangrijke reden was, was dat er blauwtong heerste sinds juni 2024. En dat was dan vooral in het oosten van het land. Ja, en dat kan ook een, een reden geweest zijn om de koeien binnen te houden. In 2012 zijn er afspraken gemaakt om koeien vaker buiten te laten lopen. Dat gebeurt dus niet. Biologische melkkoeien mochten afgelopen jaar juist wel vaker de wei in. In conflictgebieden over de hele wereld komt steeds meer seksueel geweld voor. Volgens de VN was er vorig jaar een toename van maar liefst 25 procent. De meeste meldingen komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Somalië en Zuid-Soedan. Israël en Rusland worden gewaarschuwd door de VN. Die landen moeten stappen nemen tegen seksueel geweld in gevangenissen. De tweede hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Net werd in de beeld de 25 graden aangetikt. En daarmee is die temperatuur vijf dagen achter elkaar bereikt. Waarvan drie dagen ook nog eens warmer dan 30 graden waren. En dat heb je dan weer nodig om aan een hittegolf te komen. En een groot mysterie in Amsterdam. Daar staat een zwarte Porsche Carrera. Die is omringd door heel hoog onkruid. Hij is dus al heel lang niet van zijn plek geweest. Ik denk minimaal een jaar. Anderhalf jaar. En hij wordt niet gemist blijkbaar. <laughs> Misschien is hij wel van uh, een of andere chirurg of zo, van het ziekenhuis, wie weet. Geen flauw idee. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Ik denk, misschien zit hij in de gevangenis. Ik vind het wel mooi. Het wordt een beetje kunst nu, een beetje. <laughs> Gewoon laten staan. Toch? Inmiddels zitten er onder de ruitenwisser ook al visitekaartjes van autohandelaren. Die wisten te vertellen dat de APK is verlopen, maar dat de parkeervergunning nog steeds wordt betaald. Heb ik het weer voor je. Een zonnige, droge dag met af en toe een klein beetje bewolking. Maar vooral warm, 24 tot 31 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt nu snel drukker onderweg. In Noord-Holland staat 50 kilometer file. Dat komt onder andere door de wegwerkzaamheden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen is de vertraging 15 minuten. Op de A10 Zuid richting Utrecht bij Amsterdam over Amstel een kwartier vertraging.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 And it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.